Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De tv-kijkers in Frankrijk na het tv-debat tussen de presidentskandidaten Emmanuel Macron en Marine Le Pen meer vertrouwen in Macron. Uit de peilingen blijkt dat 63% van de kijkers vond dat Macron beter uit de verf kwam. Tijdens het enige één-op-één debat haalden de twee flink uit naar elkaar. Le Pen zei onder meer dat Macron als minister van Economische Zaken niets had gedaan om te voorkomen dat Franse bedrijven in buitenlandse handen kwamen. Macron zei daarop dat Le Pen zich slecht had voorbereid en duidelijk niets van economische zaken begrijpt. Bij nieuwe protesten tegen president Maduro in Venezuela is weer een dode gevallen en zijn honderden mensen gewond geraakt. De dode is een jongen van 17. In totaal zijn sinds de demonstraties vorige maand begonnen al 34 mensen omgekomen. Gisteravond gingen weer duizenden mensen de straat op. De demonstranten zijn woedend over een decreet van de president... waarbij hij een burgerraad wil instellen die buiten het parlement om... de grondwet moet gaan hervormen. Het dodental na een explosie in een kolenmijn in het noorden van Iran... is opgelopen tot zeker 35. Er zijn tientallen gewonden. In de mijn zitten nog mijnwerkers vast, hoeveel is onbekend. De explosie lijkt te zijn veroorzaakt door gasophoping. Berichtendienst WhatsApp heeft gisteravond te kampen gehad met een grote storing. Appjes versturen of ontvangen was enkele uren niet mogelijk. Storing begon rond 10 uur. Rond half 1 vannacht werkte de app weer. Het weer bewolkt, vooral in het zuiden regen. Later wordt het op veel plaatsen droog. Maar vanmiddag gaat het vanuit het noorden weer regenen. Temperatuur ligt overdag rond de 14 graden.